uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Amnesty International wil dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of discriminatie een rol heeft gespeeld bij de aanhouding van de Arubaan Mitch Henriquez. Hij werd zaterdag gearresteerd bij een festival in Den Haag en overleed een dag later. De Rijksrecherche onderzoekt onder meer of de politie buitenproportioneel geweld heeft gebruikt bij de arrestatie. Volgens Amnesty is het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. De organisatie wijst erop dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat etnisch profileren en discriminatie voorkomen bij de Nederlandse politie. Elke gemeente moet voor het einde van het jaar een voorziening hebben waar verwarde mensen snel zorg en hulp krijgen. Dat is het belangrijkste punt uit een plan van aanpak van minister Schippers. Die zei onlangs dat het probleem van verwarde mensen die op straat zwerven urgent is en snel moet worden aangepakt. De groep lijkt groter te worden. De Kamer debatteert deze week over de fouten die zijn gemaakt in de zaak van Bart van U. Die had al jaren waanbeelden en wordt verdacht van de moord op oud-minister Borst en op zijn zus. In Zwolle is een meisje verdronken in een recreatieplas. Het is niet bekend hoe oud ze was. Hulpdiensten zetten een deel van het strand bij Plas af om ruimte te maken voor een traumahelikopter. Reanimatie van het meisje mocht niet meer baten. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn is afgesloten na een kettingbotsing met tien voertuigen. Vijf mensen zijn gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is er zeer slecht aan toe, zegt de politie. Het ongeluk was rond kwart over vijf. Waarschijnlijk heeft een van de automobilisten een file te laat gezien... en is van achteren op de stilstaande auto's ingereden. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 14. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het 27 graden op de Wadden... en 30 tot lokaal 33 graden landinwaarts. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Files nog op de ring van Amsterdam, de 10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Nieuwendam. Twee kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is staat dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum is de Noordtunnel in beide richtingen afgesloten. Ook dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via de brug over de Noord. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer.